Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Venezuela reageert fel op het bericht van de Amerikaanse president Trump... waarin hij stelde dat het Venezolaanse luchtruim als gesloten moest worden beschouwd. In een statement schrijft de regering dat Trump laat zien... dat de VS koloniale pretenties heeft in Latijns-Amerika. Venezuela noemt het bericht vijandig, eenzijdig en arbitrair... en zegt dat het land geen bevelen of bedreigingen uit het buitenland accepteert. Trump dreigt al langer met aanvallen op land in Venezuela om drugshandelaren te stoppen. De politie heeft vandaag 36 mensen aangehouden bij een demonstratie in Den Haag. Die was georganiseerd door een rechtsradicale actiegroep. Omdat een soortgelijke demonstratie eerder uit de hand liep... was de omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De meeste aanhoudingen waren voor wapenbezit of het dragen van gezichtsbedekkende kleding deden ongeveer 200 mensen mee aan de demonstratie. Tientallen christelijk gereformeerde kerken gaan zich afsplitsen. Dat gebeurt uit onvrede over de koers van de rest van de organisatie... op het gebied van homoseksualiteit en vrouwelijke dominees. Zij vinden die te progressief. Daarmee is er voor het eerst sinds 1892 een scheuring binnen het kerkgenootschap. Er zijn 181 plaatselijke kerken binnen het genootschap. Daarmee vormt de christelijk gereformeerde kerk een klein deel van gereformeerd Nederland. De Britse toneelschrijver Tom Stoppert is overleden. Dat maakt zijn management bekend. Stoppert wordt vaak beschreven als de grootste Britse toneelschrijver van zijn generatie. Hij won vijf keer een Tony Award, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs... En ook kreeg hij een Oscar voor het scenario van de film Shakespeare in Love uit 1998... met Gwyneth Paltrow en Judy Dench. Tom Stoppert overleed thuis in Engeland. Hij was 88 jaar. Het weer. Er trekt regen over het land en het koelt vannacht af tot een graad of 5. Morgen breekt de zon vaker door, maar in de loop van de dag komen ook enkele buien voor.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 Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Betekent tot middernacht het beste van dance op de radio, af en toe een R&B plaatje. Natuurlijk uh, eh, shownieuws. De party natuurlijk de team boven beste plaat voor de Straks in twee uurtjes DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we hem naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening wordt we weer een plaat die toegestuurd is. Zandvoort Zee Beach. Ja, het is leuk. Ik vind het grappig. En eh, elke week eh, draaien we weer zo'n plaatje. Zie je hem Zandvoort Nightwalk Mainstays? DJ Mauser. Die kennen we allemaal. Van het tweede uur hier op de Nightwalk. De Nightwalk Mainstays met een mix. Een uur lang in de mix. Nou, hij heeft een plaatje gemaakt. En eh, ja, die schijnt al heel lang in zijn kast te liggen. Maar hij denkt van, nou, we gaan hem vandaag eens even draaien. DJ Mauzo, nu terrein met Let Me In. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Mainstage DJ Mauzo met zijn eigen trickie. Saturday night on your radio The best beats in the mix Just finding where I need to go Life's a DJ, mixing up my perfect day. Good tempo, that's the way to go. Good tempo, moving smooth but never out of flow. Good tempo, feeling so alive in the rhythm. That's where I thrive. Good tempo, good tempo, good tempo. That's the secret that I know.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 my shoes, the sun took a bow. Winter's kiss on the beach somehow. Waves hum soft like they know my name. voice whispers, it's a sweet refrain. Saturday glow, the radio's alive. Zit FM spinning tunes, I feel the vibe where the stars collide Golden skies meet the ocean's tide Sunset fades but the rhythm won't stop keeps it chill We're on top Where the stars collide Golden skies meet the ocean's tide Sunset fades but the rhythm won't stop keeps it chill We're on top Wind in my coat but my soul feels warm even in frost, this place transforms. Shells crunch soft as the moonlight gleams. Zenvort weaves my winter dreams. Let the night roll, let the music play. Saturday smiles, let the cold delay. From the dunes to the shore hearts ignite. Sandboard is the spark in the quiet night. Sandboard nights, where the stars collide. Golden skies meet the ocean's tide. Sunset fades, but the rhythm won't stop. Sandboard keeps it chill. We're on Nightwalk Mainstage, zoals ik al zei... Eh, dance en R&B. zoals altijd moeten we officieel eh, altijd twee R&B-plaatjes draaien. Nou sluipt dat er af en toe nog wel eens in. Maar eh, ja, als je platen toegestuurd krijgt, dan wil dat nog wel eens. En dit was een plaatje die ik zelf heb gecomponeerd. Zandvoort Nights. En daarvoor horen we Nightwalk Verdun. Een R&B plaatje wat ook gemaakt is en opgestuurd is naar de studio. En ja, ik denk, ik vind hem leuk. Hij klinkt leuk. kwaliteit is niet super, maar redelijk genoeg kon ik hem bijwerken dat het nog redelijk is voor de radio. Zie je hem Zandvoort Nightwalk meesteken. Ik heb een beetje shownieuws voor je. Press is eh, veroordeeld tot 14 jaar cel. En dan denk je van, wie is dat dan? Nou, dat is de Fuji-rapper. Kreeg de straf voor het illegaal doorsluizen van miljoenen dollars aan buitenlandse bijdragen. Naar aanleiding van de eh, verkiezingscampagne van Barack Obama. Dat was in 2012, is lang geleden. Maar eh, ja, hij wordt beschuldigd dat hij 120 eh, miljoen dollar, ongeveer 104 miljoen euro ontvangen heeft van de eh, Maleisische zakenman. En vervolgens een deel van het geld met hulp van stroommannen doorgesluist heeft naar de campagne van de toenmalige Amerikaanse president Obama. En als prijs eh, zijn straf heeft uitgezeten volgt een proeftijd van drie jaar. De advocaten van de 53-jarige artiest zijn van plan in beroep te gaan, zo schrijft Rolling Stone. Want ja, als hij eruit komt, uh, is een beetje, dan is hij oud. Dan is hij echt oud. 14 jaar cel. En als je dan al 53 eh, bent, dan eh, is hij 50, 60, nou 70 bijna. Ook een beetje 70 jaar oud voor, ja, hè kijk, als je iemand doodslaat en eh, iemand vermoordt, dan denk ik nog oké, maar is er buiten proporties. Maar eh, hè, wie zijn wij om daarover eh, over te oordelen? En reggae-artiest Jimmy Cliff is op 81-jarige leeftijd overleden. Zo bevestigde zijn vrouw afgelopen week op Instagram. De zanger scoorde grote hits met I Can See Clearly Now... And You Can Get It If You Really Want It. En hij brak door in 1968 met zijn single Wonderful World. Beautiful People. Hij was een van de weinige muzikanten die de Jamaicaanse, Jamaicaanse orde van verdiensten kreeg. Naast onder andere Bob Marley. Ja, en hij is er niet meer, maar ik, eh, ik zal eh, van de week even kijken of ik een plaatje van hem kan vinden. En eh, kijken of ze daar een danceversie van gemaakt hebben. Want die plaat I Can See Clearly Now, die is geremixed. Alleen ik kon hem even zo snel niet vinden, dus die krijg je nog van me te goed. En als je fan bent van Guns N' Roses, pas niet in het programma, maar... Volgend jaar geven ze twee shows in de Ziggo Dome. Het geld is op, denk ik. De optreden staan gepland op 18 en 20 juni. Zo maakt de Amerikaanse rockband uh, afgelopen maandag bekend. En de kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. En dat was gisteren. Dus eh, ja, Guns N' Roses. Terug in Nederland in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik heb hier veel te veel geluld. Het is tijd voor muziek. Stacey Kids en Tiffany Jenkins met Healing. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Jesus, there is healing in your name. Oh, Jesus, there is healing in your name. Oh, Jesus, healing in your name. sidewalk. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Got the got the got the got the funk, we got the funk. gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. The best beats, beats, beats, only here, here at the Nightwalk main stage. couldn't care less about a little bit of fame. Just know all these other girls, they ain't the same. I just can't, I just can't get you out of my brain. She makes me go insane. Couldn't care less about a little bit of fame. Just know all these other girls, they ain't the same. I can't get you out of my brain. Insane, insane, insane, say, say girl, you're making me go insane. a little bit of fame. Just know all these other girls, they ain't the just can't, I just can't get you out of my brain. Ja, en dat was muziek van Max Dean en Luke Dean met Gets Like That. En eh, die platen eh, die stond ook eh, in de Nightwalk 10. Ik weet niet of er deze week in staat, ga ik je straks allemaal vertellen. Maar ze hadden pak een beetje twee of drie platen in de Nightwalk 10 staan. Dus ja, Max Dean en Luke Dean. En daarvoor horen we Low Steppa en Capri met Got The Funk. En zo eh, werd het even tijd voor de partyupdate. Deze zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. En hebben we natuurlijk de feestjes wat doe je op zaterdagavond? Nou ja, misschien zit je thuis op de bank. Of je hebt iets van, ik ga de kroeg in. Of ik zoek een club op met de DJ's. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is in Escape in Amsterdam op het uh, eh, Rembrandtsplein. En eh, voor meer informatie check even de website eh, escape.nl. Dat is E-S-C-A-P-E.nl. Eh, e Want als je het niet goed intoetst, dan kom je er niet. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo, die heeft daar een line-up in handen. En zelf draait hij ook... en hij heeft vanavond meegenomen Leen Tiel, Infinity V en MC Heights. Raimundo dus vanavond in de Escape in Amsterdam. Met de wekelijkse feestje Brainwash. En nog een wekelijks feestje is eh, in de Melkweg. Wekelijks feestje Encore. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Dat is natuurlijk de home of hip-hop en RB. En eh, vanavond Chucky B2B Wax Friends. Dus eh, ja, leuk feestje om naartoe te gaan. Als je een beetje van die muziek houdt. En nog een feestje. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Duurt tot vanavond 11 uur. Melody Garden Winter 2025 op het thuishaventerrein in eh, Amsterdam. Hè. Dat zit naast de A10 eh, bij eh, Sloterdijk. En voor meer informatie mysticgardenfestival.nl of thuishaven.nl. Nou hebben, is Mystic Garden kennen we allemaal van die hele mooie speciale feestjes met paddenstoelen en alles. Het is net de Efteling als je daar komt, dus het is altijd leuk. En de lijn-up vanavond, vandaag was vanaf 1 uur tot 11 uur Avalon, Roxton, Holt, Inafect, Rinsa, Rose Sexy, eh, Sexy Wax, Superstrings, uh, eh, Sun en Tisma. Dus eh, vandaag op het thuishaventerrein Mystic Garden Festival. Check gewoon even de website mysticgardenfestival.nl of thuishaven.nl. En tot zover een korte partyupdate. Terug naar de muziek. Will Clark samen met de House Gospel Choir met Weekend Love. believe party vibes across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. stage. The best new tracks in house, tech house, and more. dancing here like you know me. dat waren Prospa en uh, Jos Baker. That You Don't Own Me. Using Raw. En eh, ja, hier kennen we ehm, van... Circo Loco, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Feestje. En uh, ja, meestal op de NDCN-werf. En daar ben ik elk jaar word ik daar gewoon uitgenodigd om daar aanwezig te zijn. Dus het is altijd leuk, Circo Loco. Dat was dus Prospa en Josh Baker. En uh, Raw, die, als het goed is, staat hij nog in de Nightwalk 10. In ieder geval Raw en, Prospa. En daarvoor horen we muziek van Nick Julie en Black Circle met Last CFM Zandvoort, de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair op de clubs, op de radio, op de streams en op de indoor festivals? Deze week op 10, Rules and Razor Trocco met Need or Loving. Op 9, Jade Liz met Control. Op 8, Winter met Space Pump, Space Jam. Op 7, Jacob en eh, Annie Back. And Back moet ik zeggen, niet Annie, maar And Back. Op 6, Mr. Belt, Weasel en Ruse met Ain't Nobody. Die waren aan het zakken, maar ze stijgen weer. Op 5 deze week Rules en Ryan uh, eh, Nicholas met Time Again. Op 4, Flex at the UK met So Fine. Op 3, Emmanuel uh, met Give It All. Op 2, Jonas Blue en Malief. Die was ook aan het zakken. Bijzonder, want het is gewoon lekker plaat. Ik verwacht nog steeds dat hij weer op één komt. Edge of Desire. En deze week nog steeds op één Prospa en Cosmo Kind met Love Songs. En die heb ik niet. Die gaan we misschien nog straks draaien. Maar eigenlijk, ik heb hem al zo vaak gehoord. Ik heb iets van... Eh, eh, eh. dan is het net of je elke week naar hetzelfde liedje zit te luisteren. Naar hetzelfde programma. Kijk, net zo goed één programma opnemen. Het hele jaar uitzenden. Maar deze week op één. Prospa en Cosmo Kind met Love Songs.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 En zo werd het even tijd voor, eh, ja, niks meer. Muziek. <laughs> Zometeen DJ Mauso met zijn Global House Vibes. straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli.